Jelle Seubring met het NWS Journaal. Ook op de westelijke Jordaanover worden nu gewelddadigheden gemeld. Bij gevechten tussen Palestijnen, de Israëlische veiligheidsdiensten en kolonisten... zijn zes Palestijnen om het leven gekomen. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Onder de doden is ook een kind van 13. De Palestijnse Rode Halve Maan meldt verder dat er bij gevechten op de westelijke Jordaanover 126 Palestijnen gewond zijn geraakt. In een videoboodschap zei de Israëlische premier Netanyahu dat wat er vandaag is gebeurd nog nooit eerder vertoond is in zijn land. Israël zal wraak nemen voor wat Hamas vandaag heeft aangericht, zei hij. Netanyahu zei verder dat zijn land Hamas verantwoordelijk zal houden voor het welzijn van alle mensen die nu ontvoerd zijn. Israël heeft het staatsenergiebedrijf opdracht gegeven om de levering van elektriciteit aan de Gazastrook stop te zetten. En vanwege de situatie in Israël heeft KLM twee vluchten geschrapt. De vlucht naar Tel Aviv gaat morgen niet door... en een vlucht die maandag van Tel Aviv naar Amsterdam zou komen is ook gecanceld. Vanaf Schiphol vertrekken er morgen nog drie andere vluchten naar Tel Aviv. één van EasyJet en twee van het Israëlische El Al. Max Verstappen is wereldkampioen geworden in de Formule 1. Hij was al zeker van het kampioenschap toen er nog zeven rondes gereden moesten worden... in de sprintrace van de Grand Prix van Qatar. Zijn teamgenoot en directe concurrent voor het kampioenschap, Sergio Perez, crashte met Esteban Ocon en kon de race niet hervatten. Het is de derde keer dat Verstappen wereldkampioen is. In de Eredivisie heeft Almere City voor de tweede keer op rij gewonnen. RKC Waalwijk werd met 1-0 verslagen. Door de zege klimt de ploeg naar de dertiende plaats. Ieder op de avond speelden Heerenveen en NEC gelijk met 1-1. Voor Heerenveen was het eerste punt na vijf nederlagen op rij. Het weer vanuit het noorden raakt het steeds meer bewolkt.